5 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Bij een flatbrand in Arnhem zijn twee volwassenen en twee kinderen zwaar gewond geraakt. Ze lagen buiten bewustzijn in een lift die vol stond met rook. Volgens de politie zijn ze er zeer slecht aan toe. Over de oorzaak van de flatbrand is nog niets bekend. Grote delen van het land hebben het nieuwe jaar ingeluid in dichte mist. Vooral in het noorden was het zicht erg slecht. Het KNMI had voor Friesland, Groningen en Drenthe code rood afgegeven. Soms was het zicht minder dan 10 meter. In de loop van de nacht werd het iets beter. Het ziekenhuis in Drachten vangt medewerkers en patiënten op... die niet meer naar huis konden komen. In het ziekenhuis zijn mensen behandeld die waren betrokken bij de twee kettingbotsingen op de A7 en A32. Daarbij botsten tientallen auto's op elkaar. Bij de botsing op de A32 kwam een vrouw uit Friesland om het leven en vielen meerdere gewonden. De ergste mist lijkt nu achter de rug en ochtends wordt het zicht geleidelijk beter. Vanwege de mist was het spannend of het nationale vuurwerk in Rotterdam goed was te zien. Maar de ergste mist was op tijd weggetrokken en tienduizenden mensen konden genieten van de vuurwerkshow. In meerdere plaatsen zijn de hulpdiensten rond de jaarwisseling belaagd. Er is nog geen overzicht van de incidenten, maar wel is duidelijk dat hulpdiensten zijn bekogeld in onder meer Den Haag, De Beeld, Ede en Utrecht. In de Haagse wijk Duindorp waren volgens de politie geen grote incidenten. In Duindorp werden wel ongeregeldheden verwacht... nadat de burgemeester had besloten dat vreugdevuren in Den Haag niet konden doorgaan. Vanaf vandaag gaan er nieuwe wetten, regels en belastingtarieven in. Zo zijn er voortaan twee belastingschijven... waardoor de meeste mensen meer geld zullen overhouden. We hoeven minder energiebelasting te betalen... en ook de btw op e-books en digitale kranten gaat omlaag. Voor brandstoffen en sigaretten gaan de belastingen juist omhoog.